NOS Nieuws van 8 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. België blijft erbij dat zijn kerncentrales veilig zijn en open kunnen blijven. Dat is de reactie van de Belgische minister van Binnenlandse Zaken Jan Bon... op het nieuws dat minister Schultz hem heeft verzocht de centrales tijdelijk te sluiten. Schultz deed dat omdat er zorgen zijn over de veiligheid van de kerncentrales. Ze worden regelmatig stilgelegd vanwege veiligheidsproblemen. Jan Bon zegt dat hij de Nederlandse bezorgdheid begrijpt... maar vertrouwt op de nucleaire toezichthouder van België. Die stelt dat de kerncentrales veilig zijn. Het Belgische postbedrijf Bipost heeft besloten geen nieuw overnamebod meer uit te brengen op PostNL. Het bedrijf heeft dat bekendgemaakt nadat PostNL ook het vierde en meest recente bod heeft afgewezen. Bipost gaat nu naar andere groeimogelijkheden kijken. Het laatste bod dat de Belgen deden was 2,7 miljard euro. PostNL wees dat onder meer af omdat de invloed van de Belgische overheid te groot zou worden. Terreurbeweging IS heeft opnieuw een video verspreid waarop de Britse gijzelaar John Kentley is te zien. Hij staat op een plek in de Iraakse stad Mosul, die door het Iraakse leger wordt belegerd. Kentley is een oorlogsfotograaf die in november 2012 in Syrië werd ontvoerd, samen met de Amerikaanse journalist James Foley. Die werd in 2014 door IS onthoofd. Kentley is sindsdien geregeld in propagandavideo's van IS te zien. Vermoedelijk wordt hij daartoe gedwongen. In Malta is het voortaan verboden therapieën aan te bieden met als doel homoseksuelen te genezen van hun geaardheid. Therapeuten die in de fout gaan kunnen een gevangenisstraf of boete opgelegd krijgen. Malta is het eerste land in Europa dat dit soort therapieën strafbaar stelt. In Nederland heeft minister Schippers gezegd dat ze een verbod niet nodig vindt... omdat genezing van homo's hier onder de noemer ondeugdelijke therapieën valt. De inspectie kan er tegen optreden. Het weer zwaar bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog. Vannacht wordt het niet kouder dan 3 tot 6 graden. Morgen breekt alleen in het midden en zuiden mogelijk de zon door. Het wordt een graad of 9. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bakker van de ANWB. Er staan geen... de Trans Siberian Orchestra met eh, Christmas Cannon Rock. Daar begonnen we mee. Je luistert naar ZFM, mijn naam is Willem Bruist. En wat doen wij? Wij doen de Xmas. En eh, ja, dat is niet zomaar een uitzending. Dat is een eh, uitzending, daar heb ik het hele jaar op gewacht. En ehm, ja, verzoekjes zijn binnengekomen. Ik heb alles bij elkaar gepakt, in den toverhoed gegooid. En gedacht van, nou, welke zullen we nou eens doen? Nou, deze.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 Dat is namelijk mijn sidekick. En zo eh, ze komt uit Uden, Brabant. Lockie, koffie! Niet hem lekker van. dat was uh, Wizard. Jawel, heel oud kerstnummer al, maar tijdloos. Lokie, die was speciaal voor jou. Tot tijd dat je weer deze kant op komt. even eventjes een nieuwe jingles maken weer, want... We hebben weer programma's op de plank leren waarvan je zegt van... Nou, nou, nou, nou, nou. Kom maar op, hoor. En heb je later ingeschakeld, je luistert naar ZFM Zandvoort... met uh, Xmas 2016 vandaag.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 If I get elected, I'll stop was dat. En ehm, ook al een oud nummer, het allemaal uit de jaren 60 is het uh, zo'n beetje. even zeg ik nou, jaren 70, begin 80. En eh, ja, in die tijd hadden we ook al kerstmis natuurlijk. Ben ik al zo oud? Ja, zo oud ben ik al. <laughs> Weet je, je had in die tijd, eh, of later eigenlijk, had je Maria Carey bijvoorbeeld met All I Want For Christmas. Dat is een nummer dat, dat werd op een gegeven moment een gigantische hit. Het werd bijna stuk gedraaid. Toen was iedereen er een beetje op uitgekeken en... En ineens is hij er weer. En het doet niet zo goed, hè? Jawel! don't want a lot Christmas. There just one thing. En iedereen van de ZFM Family, zing maar mee. het ook voor jullie natuurlijk. Christmas is you, Mariah Carey. Jawel, jawel, jawel. Ik wil eens eventjes een, eh, even een groepje mensen even in het, eh, ja, het zonnetje, in het winterzonnetje zetten. En waarom wil ik dat? Nou, mensen die dus via de webcam kijken naar uh, eh, lifenl livenl die kunnen dus zien dat de hele studio die verlicht is. En niet zomaar, nee. Er hangen wel, ik mag niet zeggen hoeveel lampjes... want anders dan, gaat de prijsvraag niet door... Maar die mensen die wil ik dus allemaal eh, bedanken. Ik ga het niet bij naam noemen. Degenen die eraan meegewerkt hebben, eh, die weten het.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 Wat weet jij, wat weet jij eigenlijk nog meer van, eh, van, van de kerstmuziek eigenlijk? Van de kerstmuziek? Nou, ik ben er niet helemaal in thuis, maar ik denk dat het wel een beetje goed moet komen. Meestal met, hoe heet het nou? All I Want For Christmas, weet je wel, dat soort muziek. Die, ja. Een beetje de nieuwere meuk. De nieuwe nee, de 90s, hè, komt dat. 80 eh, 90s, zoiets. Ja, oké. Okay. 90s, ja. Jij hebt gewoon goed geluisterd naar mij, hè? Ik luister altijd goed naar <laughs> Ik luister iedereen goed. <laughs> Ah, oké. Okay. hey, ik heb nog een eh, mededeling trouwens. Ach, gezellig. Ik ga eens even kijken of het lukt. Heel goed. CFM Zandvoort presenteert... Eerste kerstdag, 25 december... van 2 tot 5 uur een integrale uitvoering van Bachs Weihnachtsoratorium in de uitvoering van het Amsterdam Barokorkest onder leiding van Tom Koopman. Eerste kerstdag tussen 2 en 5 uur, CFM Zandvoort. Ja, dat is dan eh, eventjes de dienstmededeling van, eh, van ZFM Zandvoort. En eh, ja, dit was eh, eigenlijk eh, de stem die u hoorde. Die kent u natuurlijk wel. Want eh, dat was namelijk niemand minder dan... ja, zeg jij Jonas of zal ik het zeggen? Ja, zal ik het maar doen? Ja, ja dat is onze enige echte Ruud Jansen. Dat is Ruud Jansen. En die man die doet zo verschrikkelijk veel met muziek. Ook met klassieke muziek. Ja. Want hij, is, hij heeft een eigen klassiek... Ja, zie Wim Koos Classic. Nee, hoe heet het nou eigenlijk het programma van hem? ja. ja. Dat is heel erg dat Daar maken wij een prijsvraag van. Is goed. En wat Hoe heet het klassieke muziekprogramma van Ruud Jansen? Is goed. En wat is de winst? Bittere ballen. Acht stuks. Hoeveel? Acht, zes, twee. <laughs> Ik vind het nogal wat. Uh, <laughs> Ruud, eh, bij deze show uh, jou, je promo gedraaid. En eh, met alle plezier natuurlijk. En wij gaan verder met de kerstuitzending van ZFM Zandvoort. We willen Bruis en Jonas Paasman die zijn gezellig blijven hangen. En die hebt hier een lamp neergezet, beste luisteraars. Nou, ik wil niet veel zeggen, maar als je dan nog een pipilepsie hebt, dan krijg je het wel hoor. <laughs> dat is de bedoeling ook. <laughs> Frosty the Snowman. Weet je wat de mooiste tijd van het jaar is trouwens? Weet jij dat, Jonas? Ja, eh, december, kerst hè? Yes! Scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time.